Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse senator Martha McSally is verkracht door een meerdere... toen ze bij de luchtmacht diende. Dat zei ze tijdens een senaatshoorzitting over seksueel misbruik binnen de strijdkrachten. McSally zat 26 jaar bij de luchtmacht... en was de eerste Amerikaanse vrouwelijke gevechtspiloot... die meedeed aan gevechtshandelingen. Uit schaamte heeft ze de verkrachting nooit gemeld. Volgens de senator moeten leidinggevenden binnen de krijgsmacht meer verantwoordelijkheid krijgen bij het achterhalen en bestraffen van seksueel misbruik en verkrachtingen. 400 strijders van de Islamitische Staat hebben geprobeerd te ontsnappen uit Baghouz, de laatste enclave van IS in Syrië. Dat zegt een hoge militair van de Syrische Democratische Strijdkrachten. De strijders probeerden te voeten te ontkomen door zich voor te doen als burger. Ze hebben zich inmiddels overgegeven. Honderden jihadisten zouden nog omsingeld zijn, net als een onbekend aantal burgers. Tienduizenden mensen zijn de stad inmiddels ontvlucht. Het aantal plofkraken is vorig jaar met ruim een derde afgenomen naar 42, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Naast plofkraken waren er ook twee ramkraken. Dat is één meer dan in 2017. Kijkend naar de lange termijn is het aantal plofkraken fors gedaald. In 2012 waren het er nog 127, drie keer zoveel als vorig jaar. Het aantal ramkraken is al jaren niet hoger dan vijf... met uitzondering van het jaar 2015... toen er maar liefst 30 keer een ramkraak werd gepleegd. Het Staatsbosbeheer heeft vorige maand in de Oostvaardersplassen... ruim 400 edelherten afgeschoten. Sinds december zijn er meer dan 1300 dieren gedood. Deze maand moeten er nog zo'n 300 edelherten worden afgeschoten. De provincie Flevoland vindt dat er te veel dieren in de Oostvaardersplassen leven. Tijdens de vorige winter was er niet genoeg voedsel, waardoor veel dieren stierven. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en kan het gaan regenen. Ook gaat het stevig waaien.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 can take her home. She could be 18, 18 with an attitude of 19. Kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, thick girl, you know that it's on. You know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor. Sexy and real, hey, hey she been peeping and I dig the last video. Someone that we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling, I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare, and I can see you moving way over there. about everybody front neck don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that got six range. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own.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 Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, you for real? Hey yo, now that I'm a fly guy and I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Shh. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three really reggae.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 Think when money run out. Yes, of the beat. Yes, of the Moula moes, rare met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Hooglaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tomtom. Broodje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in de X6, pak die MX6, jij dit een X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer de in de dood is. Mannen blijven zoeken waar die coke is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zit nog tussen Jalas en die rokers, fuck niet met die jokers, Wil je op die motors. Ik veer ik bloot die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling. don't care about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face patience to learn all these open screen, all these open screen. I'm so young and I believe I still have lessons to learn, lessons to learn. forever. I was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. on these open streets. It's just my face. across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. grips me, but I should call it a day and make my way.